De rest van de week is het tropisch weer. Maar omdat het maandag waarschijnlijk gaat regenen, hoeft er voorlopig niets te gebeuren. De fractievoorzitters van de grote partijen praten morgen met elkaar over de stijgende prijzen. Vandaag bleek dat boodschappen het afgelopen jaar bijna 20% duurder zijn geworden. Veel mensen dreigen daardoor in financiële problemen te komen. Duizenden vissen zijn vandaag met grote netten gered uit een deel van de rivier de IJssel. Het stuk waarin de vissen zwommen dreigde droog te vallen, zegt deze vrijwilliger. Ja, je ziet hoeveel vis erin zit en de kolk eh, die valt eh, rondom helemaal droog. Dus ja, het is zonde als het allemaal doodgaat natuurlijk. Dus daar offer ik dan graag mijn vrije dag wel voor op. De vissen zijn op transport gegaan naar een dieper stuk van de rivier. Het gaat vooral om brasems, maar er zijn ook snoeken en meervallen gevangen. En in Amerika zijn ze in de ban van de Beagle. Maar liefst 4000 van die honden met lange flaporen zijn na een rechtszaak weggehaald bij een megafokker. De beestjes werden gefokt om medicijnen op te testen. En ze werden slecht behandeld omdat de zaak in heel Amerika media-aandacht heeft gehad... willen veel mensen zo'n beagle wel adopteren, zegt dit asiel. We received over 1000 applications in less than 24 hours, which is unbelievable. So they're going to need families that are really going to give them a lot of TLC and patience. De beagles zijn ongetraind en niet gewend aan mensen om zich heen. Het wordt dus een hele kluif om de honden goed op te voeden. Maar het lijkt er wel op dat ze alle 4000 een nieuw huis gaan krijgen.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 Nicky en ook Isabella Van Fella, Fella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Ella, op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella la ela. O pena la ela. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit. Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, kom me niet thuis, omhoog, weer rood, want ik ren in de en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van maar die move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me tunes. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen badders in training, niks skin, niks maar in Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu zie ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Villa, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ella. Op mijn ella. Op mijn ella. Ah. pretend there's nothing Zandvoort. is jouw keuze ZFM. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed.